uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft op de snelweg tussen Kerkrade en Eindhoven... tientallen bekeuringen uitgedeeld aan actievoerders uit de bouwsector... die onderweg zijn naar Den Haag. Ze zijn bekeurd omdat ze het kenteken van hun voertuig hadden afgeplakt. Op een aantal snelwegen is flinke vertraging... door de langzaam rijdende bouwvoertuigen. De actievoerders demonstreren vandaag op het Malieveld tegen het stikstofbeleid en de PFAS-norm, waardoor duizenden projecten stil liggen. Het officiële programma in Den Haag begint om 10 uur. De politie heeft tientallen tips gekregen over de oplichters die bij ouderen toeslaan... door te zeggen dat ze bloed komen prikken. Met een smoes weten ze toegang te krijgen tot de bankrekening van hun slachtoffers. Op die manier zouden ze al duizenden euro's hebben buitgemaakt. De bende zou hebben toegeslagen in onder meer Eindhoven, Utrecht, Delft en Goorden. Gisteravond waren in het tv-programma Opsporing Verzocht beelden te zien van de verdachten. Een homoseksuele agent in de Amerikaanse staat Missouri... heeft bijna 20 miljoen dollar schadevergoeding gekregen vanwege discriminatie. Zijn leidinggevende zeiden dat de agent zich minder homoseksueel moest gedragen... als hij promotie wilde maken. De man zegt 23 keer gepasseerd te zijn bij een promotie... ook al functioneerde hij prima. In Hippolytushoef in Noord-Holland gaat de gemeente onderzoek doen naar pesterijen en vandalisme bij een Joodse familie. Bij het huis van het gezin ontplofte vorige week een zware vuurwerkbom. Ook worden familieleden geregeld uitgescholden. De burgemeester zegt dat een groep jongeren mogelijk verantwoordelijk is voor de acties. Ze noemt de gebeurtenissen misselijkmakend en onacceptabel. Dick Advocaat wordt de nieuwe trainer van Feyenoord, schrijft het AD. Hij is de opvolger van Jaap Stam, die maandag vertrok na de nederlaag tegen Ajax. Volgens het AD neemt advocaat John de Wolf en Cor Pot mee als assistenten. Het weer, het wordt een zonnige herfstdag, maar wel fris bij maximaal 10 graden. Morgen ook veel zon, maar in de loop van de dag meer bewolking. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste vertraging heb je nu op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij knooppunt Eemnes 10 kilometer, kost je ongeveer een kwartier extra. Ook een kwartier vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor Amstelveen 7 kilometer... Door een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Almere Hout 4 kilometer.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 Morgen Zandvoort. Het is woensdag 30 oktober. Mijn naam is Walter Sands. Ik ben tot 10 uur bij je met lekkere oude en nieuwe muziek. En we tellen nog steeds af. Nog 186 dagen tot de Formule 1. and heaven's out of sight. She'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers. Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. ZFM. Cause even God herself has an frozen once the water starts to rise. And heaven's out of sight. She'll want the devil. dat was Billy Eilish hier bij ZFM in de ochtend. Waar het inmiddels 11 over 8 is. Dus eh, kijk even op de kaart. Het is nog niet zo druk op de weg. We verwacht natuurlijk veel overlast met de bouwers die dit keer onderweg zijn naar Den Haag. Maar uh, vooralsnog valt het mee. Misschien het zuiden van, van Haarlem richting A9. Daar wordt het langzaamaan wat drukker. Toen rustig aan. En ik draai gewoon lekker Jamiroquai op dit moment. She walks the street outside, sets every puffs racing. They're looking, she don't mind. Summer girl. Oh, that summer girl. And she don't care for money, she got all she needs. Got legs like liquid honey, eyes the color special fellow to melt that icy queen, summer girl. Summer Girl van Rockway En kijk eens naar buiten. Het lijkt wel zomer. Maar ja, vergeet die temperatuur, want het is 3 graden buiten. You don't know cold. Winter is coming for him. Ja, zo is het. Ze zeiden het al bij Game of Thrones. Winter is coming. Maar wij gaan gewoon door met Rihanna. Hier bij ZFM. DJ I don't know if you can take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rocket with sit on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. for the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Burned Make it cream, yeah, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet. bouquet. Call me and I could get it, you say tell you gone off the doors. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say you talking to me like your new babe. New babe. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red it on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. wild. You looking like there's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told when you. I told you. When i was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow thoughts. Wow, wow. is Rihanna samen met DJ Kelle... die toch wel de beste baan heeft, heeft alleen maar zijn eigen naam te roepen... en haalt miljoenen binnen. Wij gaan lekker door met iets rustigers. Met muziek uit België, Phonic. Mad About You. Later in het tweede uur hoor je nog de zangeres van Phonic. Maar nu is de grote klassieker Mad About You. Mad About You. Leuke band uit België. Maak nog steeds nieuwe platen, echt leuk. En wij gaan door met Ariana Grande.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 You see. like was Calvin Harris samen met Ariana Grande. Duurde even voordat jij hoorde, maar ze zat er echt wel bij. Ja, in plaats van een paar jaar geleden. Maar wij gaan echt terug naar de jaren 70 nu. Jaren 80 met de Bee Gees. Emotion, ken je die nog? Echt heerlijk. Lekker zomers wakker worden hier bij ZFM. Alleen de temperatuur werkt niet mee, maar dat geeft niet. Ja, dat waren de Bee Gees. 40 jaar geleden kwam dat ongeveer uit.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 ¿Eh? Que tal la esquina hasta sazón sonaría? ¿Quién lo diría? Que tal la esquina hasta sazón sonaría? Por ti. ¿Quién lo diría? Que son sonaría. ¿Quién lo diría? Ja, en dat was Rosalia. Rosalia Villatobella heet ze eigenlijk helemaal voluit. Ze komt uit Spanje, Catalonië om precies te zijn. En eh, ja, wij kennen haar hier helemaal niet, maar eh, ze heeft echt al eh, twee Grammys gewonnen, met Pharrell samengewerkt. En een superhit met een titel die ik niet uit kan spreken. Maar Google op Rosalia en dan komt het helemaal goed. Je hoorde net Santana al even samen met Rihanna. En dit is zijn nieuwe plaat. Breaking Down the Door. Hij is 74 volgens mij en heeft van een nieuwe plaat uitgebracht. Hier is Santana. ZFM. Santana hier bij ZFM in de ochtend waar het 20 voor 9 is. Ja, en gisteravond was er een gemeenteraadsvergadering. En eh, mijn collega Dolly Tapirik die deed dat, die ondersteunde dat, die omlijst het met muziek. En het leek ook echt wel een muziekprogramma. Er waren zoveel schorsingen dat het echt... Dolly heeft volgens mij alleen maar platen gedraaid. En één daarvan, dat was gewoon heel erg leuk. Dat was een oude van Elvis Presley. Ik draai nu een andere, maar ik kreeg er wel meteen zin in. En ik draai de laatste nummer 1 hit van Elvis uit 1969. Weet je welke het is? Deze. Elvis Presley. Met dank aan de uitzending die Dolly gisteravond gemaakt heeft bij de gemeenteraad uit. Waar zij ook Elvis draaide. Dit was zijn laatste nummer 1 hit in 1969. Gaan wij terug naar deze eeuw. En eh, ja, misschien was het goed om Drake te draaien. Ja, Drake. God's Plan, hier bij ZFM waar het kwart voor negen is. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good, sometimes I don't. Hey, no. I finesse down Western Road. Hey, next. Might go down to God. Yeah, wait. I go hard on Southside G. Yeah, wait. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah. Hey, hey. She say, Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me. Turn the 02 into the 03, dog out 40 Ollie, Debbie be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own. Hey, no. Someone watching this shit close. Yep. yeah, close. I've been me since Scarlet Road. Hey, bro. Hey. Might go down as G-O-D. Yup, yeah, wait. I go hard on Southside G. Hey, wait. I make sure that Northside E. Yeah. And still bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah, yeah. Bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Elke dag, 24 uur, zijn, zenden wij uit. Ja, ja, en dan krijg je dit soort programma's. Zoals deze, met Drake. En nu draaien we Loredana voor onze Duitse gasten. Mixo. was mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein du meintest, du bist anders als die anderen. Ich dachte, es gibt immer nur uns beide. Aber was machst du da wieder für ne Scheiße? Ja, ich zieh jetzt mein Cash ganz allein hier im Bett. Du gehst auf und verlierst schon wieder im Roulette. Du rufst an, sagst hello, wir brauchen ein bisschen Geld. Aber nein, für dich gibt es hier keinen Cent. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht. Brauch noch ne Kippe und leb mein Leben. Und du chillst allein im Regen. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir getan? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast Ich hab alles im Schrank, bin jetzt meine eigene Bank. Brauch dein Geld nicht, mir geht's gut, Gott sei Dank. Lass mal deine Filme machen. Du willst allein sein, okay. Willst Freiheit, kein Problem. Aber wenn ich dann weg bin, musst du das verstehen. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht. Rauch noch ne Kippe und leb mein Leben. Und du chillst allein im Regen Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich Du hast mir doch versprochen Du lässt mich niemals im Stich Was hast du dir getan? Ich brech dir dein Genick Bitte komm mal klar Und lass mal deine Tricks Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich Du hast mir doch versprochen Du lässt mich niemals im Stich Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Loredana. Komt oorspronkelijk uit Zwitserland. Een beetje gedoe over. Schijnt een eh, echtpaar opgelicht te hebben voor tienduizenden ja, Zwitserse francs. Ongerekend 75.000 euro. En eh, je gaat waarschijnlijk de binnenkant van de cel zien. Maar goed, dit is eh, Loredana. En ik vind het gewoon een leuke plaat, dus ik draai hem gewoon. Wij gaan ondertussen door met Rehab. En eh, dat doen we hier bij ZFM, waar het op de officiële ZFM-klok 8 voor 9 is. The of the sun were sweet, I didn't it in my eyes. excited dream, the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. hier bij ZFM. Ja, dan is het bijna 9 uur. De vaste luisteraars weten dat ik eigenlijk om de laatste plaat voor Tina eigenlijk altijd een meezingen doe. Maar het is zo mooi weer. Kijk eens naar buiten, joh. het lijkt wel zomer. Hoewel, 4 graden op de officiële ZFM thermometer. Maar we gaan gewoon lekker meezingen tot de klok van 9. Hier is André Hazes. Ik leef mijn eigen leven. Ik sluit mijn ogen en denk na en alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild. Maar dat zal me echt nooit spijten. Het was altijd drank en vrienden om me heen. Er waren altijd feesten. Maar dit was leven zoals ik daar toen wou. Daar had ik voor gekozen. We gingen wel eens door, de nachten waren lang. Dan viel je zo je bed in. Geen cent op zak, geen kruimel meer in huis. Maar toch bleef je maar lachen nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Ik Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. laat mij nu toch met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. laat mij nu gaan. Oh. kijk nu terug en toch heb ik geen spijt het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Ik maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust. Mijn André Hazes hier bij ZFM. Ja, lekker om weer eens mee te zingen. En dat was het. Nog, eh, nog een uurtje zometeen. En dan beginnen we altijd met een dance classic om 9 uur. Tenminste na het nieuws en na het verkeer en na de reclames.